in een boot die mogelijk niet zeewaardig was. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR denkt dat die is vergaan... en dat de opvarenden bijna allemaal zijn verdronken. De boot vertrok eind november, maar is niet meer teruggezien. In het noorden van Japan zijn door hevige sneeuwval 17 mensen om het leven gekomen. Bijna 100 mensen raakten gewond bij het sneeuwvrij maken van hun dak of door vallende sneeuwmassa's. Op eerste kerstdag kwamen 20.000 huishoudens door winterweer zonder stroom te zitten. De trein- en vliegverkeer in het noorden van Japan werden gisteren stilgelegd, maar komen inmiddels weer op gang. Op de kruising van de A15 met de Groene Kruisweg in Rotterdam-Zuid... zijn zeker drie doden gevallen bij een aanrijding tussen twee auto's. De politie zegt dat de voertuigen mogelijk frontaal op elkaar zijn gebotst. Er is een traumahelikopter ingezet. Een vierde persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Het bekende kerstnummer All I Want For Christmas van Mariah Carey heeft een Spotify-record te pakken. De song werd op zaterdag meer dan 21 miljoen keer beluisterd. Niet eerder werd de nummer op één dag zo vaak afgespeeld. Het lied van Mariah Carey is al jaren het populairste kerstnummer in Nederland. Het vorige record was in handen van Adele met Easy On Me... dat in oktober 2021 meer dan 19,5 miljoen keer werd beluisterd. En op de derde plaats staat Wham met Last Christmas... met ook ruim 19 miljoen streams op één dag. Dan nog het weer. In het oosten nog een bui. Vanuit het westen droog en wat zon. Het is een graad of 9. Morgen overdag droog met afwisselend zon en wolken bij ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de buitenring van de A10 Zuid staat een file bij knooppunt Amstel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. En die file wordt veroorzaakt door een kapotte auto. Die blokkeert de rechte rijstrook. Bij Sint Pancras op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer. 4 kilometer file met nog geen 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Merry Christmas. Shake a hand, shake a hand. Here's your brother, Merry Christmas. break or two. Blue bubble gum twister anytime. I don't Christmas. This is a Christmas. Yes, a Christmas, my dear. A time feel like I'm pouring water on a drowning man.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 die met een boot uit Bangladesh zijn vertrokken. Ze deden een poging om naar Maleisië te komen in een boot die mogelijk niet zeewaardig was. In het noorden van Japan zijn door hevige sneeuwval 17 mensen omgekomen. Bijna 100 mensen raakten gewond bij het sneeuwvrijmaken van hun dak of door vallende sneeuwmassa's. Op de kruising van de A15 met de Groene Kruisweg in Rotterdam... zijn zeker drie doden gevallen bij een aanrijding tussen twee auto's. De politie zegt dat de voertuigen mogelijk frontaal op elkaar zijn gebotst. Het weer in het oosten nog een bui, vanuit het westen droog en wat zon.